Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Het aantal Jezidis dat nog op de Sinjarberg vastzit in Noord-Irak is flink afgenomen. Dat zeggen de Amerikanen. De kans dat er een speciale reddingsoperatie voor de vluchtelingen op touw zal worden gezet is dan ook kleiner. Door de voedseldroppings van de afgelopen week verkeren de mensen die nog wel op de berg zitten in een betere conditie. Dat concludeert een team van 20 Amerikanen die via een geheime missie de situatie ter plekke hebben bekeken. De Amerikanen zeggen wel door te gaan met de hulp aan de vluchtelingen. Noord-Korea heeft een rakettest uitgevoerd vlak voor de aankomst van paus Franciscus in buurland Zuid-Korea. Het land schoot drie korte afstandsraketten in zee. De aankomst van de paus werd niet verstoord door de test. Hij brengt een vijfdaags bezoek aan Zuid-Korea. De paus verklaart onder meer zaterdag 124 Koreanen uit de 18e en 19e eeuw zalig. Israël heeft vannacht een militaire actie uitgevoerd boven Gaza. Volgens het leger is dat gedaan als vergelding voor een aantal raketbeschietingen vanuit het gebied. Hamas ontkent dat zijn leden de raketten hebben afgevuurd. Gisteravond liep het bestand af dat zondagavond inging. Volgens Palestijnse en Egyptische onderhandelaars is het staakt het vuren gisteravond met vijf dagen verlengd. Israël heeft daar nog niet op gereageerd. Hamas zegt dat Israël het nieuwe bestand heeft geschonden. De ombudsman van de gemeente Rotterdam is heel ontevreden over het tempo waarmee aanvragen voor de bijstand worden behandeld. Volgens de ombudsman Zwaneveld komen veel Rotterdammers in ernstige financiële problemen doordat ze geen uitkering of een voorschot voor hun uitkering krijgen. Eind maart luidde Zwaneveld al de noodklok, maar er is weinig veranderd, zegt de ombudsman. Het weer. De komende uren trekken enkele buien vanuit zee het land binnen. Later vooral in het binnenland buien, maar de zon schijnt ook geregeld. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen neemt de kans op onweer toe en wordt het rond de 21 graden. Ook in het weekend blijft het wisselvallig. Dit was het...